Ze kwam toen terecht op een plek die niet gecontroleerd werd en zat daar ook geen aanspreekpunt. Ik ging op enig moment in een soort betonnen bak van 5 bij 5 met hele hoge wanden en een soort rasterwerk. Het was me, myself en I en dan een groep voortdurend wisselende bewakers. De gevangenisdirecteur die ervoor verantwoordelijk was... moet bij de rechter uitleg komen geven en vertellen hoe er met haar is omgegaan. De inspectie zei eerder dat ze op een illegale plek gevangen is gehouden. Israël schroeft wereldwijd de beveiliging op van zijn diplomaten en op ambassades. Dat doen ze na de dodelijke aanslag op twee Israëlische medewerkers van de ambassade in Washington. Een man opende daar vannacht het vuur en riep na de schoten Free Palestine. Correspondent Nasra Habiballah vertelt hoe er in Israël is gereageerd. De minister van Buitenlandse Zaken heeft een persconferentie gegeven... en daarin was hij best wel fel naar eh, buitenlandse leiders en buitenlandse media. Want hij zei dat Israëlische vertegenwoordigers eh, over de hele wereld te maken hebben met antisemitisch terrorisme, zoals hij het noemde. En hij zei eh, dat dat onder andere komt doordat buitenlandse leiders en buitenlandse media eh, Israël beschuldigen van eh, genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Ondertussen gingen de Israëlische aanvallen in Gaza vannacht door. Bij bombardementen op huizen en vluchtelingenkampen zijn 38 mensen gedood. een leerling van de middelbare school in Dordrecht is deze week tijdens de les onwel geworden door het gebruik van snoes. Dat is een soort theezakje gevuld met tabak dat, onder, dat je onder je bovenligt stopt. De jongen had problemen met ademhalen en viel flauw. Ja, er eh, was eh, snusgebruik en de eh, klasgenoot was onwel geworden. Dat ze allemaal ijspak op hem hadden gedaan of zo'n vak te worden. Ze moesten bijna reanimeren. Ja, ik hoorde vaak dat anderen het wel gebruiken en zo. Ja. Wat vind je daarvan? Ik vind het niet goed dat ze daar verslaafd aan raken op zo'n jonge leeftijd. Dat is allemaal troep, dat is allemaal onzin. Moet je niet gebruiken, joh. Met de leerling gaat het naar omstandigheden goed. De school heeft alle ouders een brief gestuurd om te waarschuwen over de gevaren van snoes. Het weer, er trekken buien over. Het is 13 graden aan zee en 16 in Limburg. Morgen ook een natte dag. Later vanuit het westen wel wat zon, maar het blijft fris bij max 13 of 14 graden.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 De Nederlandse regering heeft de wet veroordeeld. De directeur van het Koninklijk Instituut voor de Tropen is opgestapt. Dat melden meerdere media. Aanleiding zou de ophef zijn rond de viering van 50 jaar Sidi. De kustwacht is niet goed voorbereid op scheepsbranden op de Noordzee. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt dat in een rapport over de brand op het autoschip Fremantle Highway. Daarbij vielen in 2023 een dode en zes zwaar gewonden. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, maar hier en daar een bui.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 If it should all go wrong, my life succumbed to tears. I've never been so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around, then I'll never let go. If you all my time Stick around with you for sure But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight true. I would give my heart to you to keep safe in your arms, like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view, I see my lovemaker from the time that I spend with you. I'll give you anything, and everything will work out fine. I can trust in you because you give me peace of mind. Cause you are all I want, and you are all I need. by the hay. Because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight. Cause you make everything alright When you hold and you squeeze me tight I'll do anything for you You'll do anything for me I'll do anything for you Keep on telling me, keep on using me I'll do anything for you You'll 106.9 FM.